Iedereen die slachtoffer is geweest van seksuele intimidatie of geweld... Eh, die zou ik echt willen oproepen, doe aangifte. Doe alsjeblieft aangifte, want dan kunnen politie inderdaad en het OM eh, onderzoek starten. Maar ik denk dat ik net als elke Nederlander dacht... Eh, dit weekend maakte RTL bekend dat The Voice voorlopig niet wordt uitgezonden. Bandleider Jeroen Rietbergen gaf toe dat hij seksueel te ver is gegaan... met vrouwen die bij het programma betrokken waren... en dat hij zijn macht als bandleider heeft misbruikt. Ook tegen Ali B is aangifte gedaan vanwege seksueel wangedrag. Hij was jurylid en coach bij The Voice. Ali B ontkent trouwens de beschuldigingen. In het zuiden van Nederland is een zoekactie bezig naar een Belg die op de vlucht is met zijn oppaskind van vier. De man is een vriend van de ouders van het jongetje. De politie maakt zich grote zorgen en zoekt onder meer in Zeeland en Brabant naar ze. Afgelopen dag weer een record aantal coronabesmettingen. Ruim 42.000 waren het er. Het is niet zo dat er alleen maar komt omdat er meer getest wordt. Want ook gemiddeld testen meer mensen positief. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen en op de IC's stijgt licht, maar wel heel licht. Novak Djokovic is weer terug in Servië. Op het vliegveld van Belgrado werd hij opgewacht door fans. Novak will rise from this like a phoenix. He will be greater than ever. They don't know what they did to him. They, will, they just gave him uh, more motivation. Djoko mag niet meedoen aan de Australian Open. Zijn visum werd na heel veel gedoe ingetrokken omdat de tennisser niet gevaccineerd is.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 Ook de Voice Kids en de Voice Senior worden voorlopig stopgezet. Dat heeft de RTL bekendgemaakt na aanleiding van beschuldigingen... van seksueel wangedrag rond de Voice of Holland. Staatssecretaris Veilbrief noemt de gang van zaken vorige week... rond de subsidieaanvraag voor Groningers beschamend. Mensen stonden toen urenlang in de rij en ook online was er geen doorkomen aan. En experts zijn kritisch over een nieuwe theorie over het verraad van Anne Frank. notaris als lid van de Joodse Raad bij lijsten met onderduikadressen hebben gekund. Maar volgens deskundigen is er helemaal geen bewijs dat die lijsten bestonden. Het weer. Vannacht wordt het een graad of 4. Er is ook kans op mist. die mist die kan morgenochtend lang blijven hangen. En dan wordt het maximaal 7 graden.